Er zijn 31 gewonden. Een militair opende het vuur in een personeelsgebouw op de legerbasis Fort Hood in Texas. De schutter is gedood, twee andere militairen zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. Fort Hood is de grootste Amerikaanse militaire basis in de wereld. Er werken tienduizenden militairen en burgers. Amerikaanse media zeggen dat de dader een arts is die zou worden uitgezonden naar Irak. Hij is een major met een Arabische naam. Over zijn motief is nog niets bekend. Hij schoot met twee handvuurwapens. President Obama sprak in een reactie van een verschrikkelijke uitbarsting van geweld. Bij Namen in België is een Nederlandse vrachtwagen van de weg geraakt en in de Maas gestort. De chauffeur is om het leven gekomen. Er zat ook een kind in de vrachtwagen. Duikers van de brandweer konden de tienjarige jongen levend uit het water halen. Het kind is in levensgevaar. De vrachtwagen heeft mogelijk gevaarlijke stoffen aan boord. De brandweer bij Namen is bezig hem uit het water te halen. Zangeres Beyoncé is de grote winnaar geworden bij de MTV European Music Awards in Berlijn. De Amerikaanse zangeres won drie prijzen, die voor beste zangeres, beste videoclip en beste nummer. De MTV Award voor Beste Live Act, waar ze ook voor genomineerd was, ging naar de Ierse band U2. De beste zanger was volgens de kijkers van de muziekzender de rapper Eminem. De beste band was de Duitse groep Tokyo Hotel en verder waren er MTV European Music Awards voor onder andere Lady Gaga als beste nieuwkomer, Green Day als beste rock act en Placebo als beste alternatieve act. Het weer, vannacht en morgen vooral aan de kust enkele buien, minima rond 6 graden.